uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied... waarmee die maatregelen voor Nederlanders vervallen. Eenmaal in Duitsland moeten Nederlanders zich nog wel aan de lokaal geldende maatregelen houden. Andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen... zonder verplichte thuisquarantaine of negatieve test bij terugkeer. In het puin van het ingestorte appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami is opnieuw een lichaam gevonden. Daarmee is het dodental opgelopen tot vijf. Het aantal vermisten staat nu op 156. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren nog een stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur gaat het zoeken naar slachtoffers door. Diep tussen het puin woedt nog een brand wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. Een dag na het begin van de nieuwe lockdown in de Australische stad Sydney... zijn in de deelstaat New South Wales 30 nieuwe coronagevallen gemeld. Het totaal aantal besmettingen met de besmettelijkere Delta-variant van het virus... komt daarmee op 110. Zo'n 52.000 mensen zijn getest. Om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt... is de miljoenenstad de komende twee weken in lockdown. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers... die protesteerden tegen het verbod op de Gay Pride. Ook zijn twintig mensen gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken... en agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later in de middag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB file door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar.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 Go on and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? night, it's a different world. Go on, find your girl. Come on, come on, dance all night.